De Algemene Vergadering van de VN wil met deze speciale dag aandacht vragen voor Mandela's inspanningen voor de wereldvrede. Voor 18 juli is gekozen omdat Mandela op die dag jarig is. Het voorstel voor een internationale Mandela-dag kwam van de Zuid-Afrikaanse ambassadeur bij de VN, Baso Sanku. Voor de VN-vergadering omschreef hij Mandela als iemand die zijn leven in dienst heeft gesteld van idealen waarvoor de VN is opgericht. De nu 91-jarige Mandela zat tijdens de apartheid 27 jaar gevangen. Na de verkiezingen van 1994 werd hij de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De PvdA is verbaasd over de officiële ontvangst die de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman in Nederland krijgt. Minister Verhagen ontvangt zijn ambtgenoot later vandaag. Lieberman staat bekend als een ultranationalist die geregeld racistische uitspraken doet over de Palestijnen. PvdA-kamerlid Van Dam wijst erop dat Verhagen eerder dit jaar de Dalai Lama niet officieel wilde ontvangen. De minister wilde de Tibetaanse geestelijk leider toen alleen maar kort ontmoeten. Volgens Van Dam had het precies omgekeerd gemoeten. Bovendien vindt hij dat Verhagen met iedereen moet praten die democratisch is gekozen. Maar Verhagen weigert overleg met de Palestijnse Hamas. CDA en ChristenUnie vinden het logisch dat Verhagen een collega van een democratisch gekozen regering officieel ontvangt. Bovendien is Lieberman genuanceerder als minister dan tijdens de verkiezingscampagne, zeggen ze. De ACO Literatuurprijs 2009 is toegekend aan de Vlaming Erwin Mortier voor zijn roman Godeslaap. Dat is bekendgemaakt in het tv-programma Nova. Godeslaap gaat over een vrouw van 90 die terugkijkt op de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog. De jury onder leiding van de Belgische oud-premier Verhofstadt prijst de overweldigende en overrompelende taal in het boek. Voorafgaand aan de bekendmaking zei Mortier dat hij zichzelf als kansloos beschouwt omdat zijn boek te goed is voor deze jury. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 50.000 euro. Het weer vannacht vooral in het noorden van tijd tot tijd regen.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 High on it, run at the speed of sound. come back the same right here.